Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Amerika zal de inzet van het leger overwegen als de golfstaten worden bedreigd. Dat heeft president Obama gezegd na een bijeenkomst met de leiders van de Arabische landen... in het presidentiële buitenverblijf in Camp David. De landen aan de Perzische Golf zijn bezorgd over de toenadering tussen de VS en Iran. Veel landen in de regio, vooral Saudi-Arabië, twijfelen aan de goede intenties van dat land. De beroepsvereniging van dermatologen eist een verbod op de verkoop van zonnebanken aan particulieren. Ook moeten zonnestudio's beter worden gecontroleerd. Volgens de dermatologen is dat nodig om het aantal gevallen van huidkanker terug te dringen. Vorig jaar kregen ruim 50.000 mensen in Nederland huidkanker. Drie keer zoveel als 20 jaar geleden. Tussen de wrakstukken van de Amtrak-trein die afgelopen dinsdag ontspoorde in de Amerikaanse stad Philadelphia is nog een lichaam gevonden. Daarmee komt het dodental op acht. Volgens de burgemeester van Philadelphia zijn alle slachtoffers inmiddels geïdentificeerd. De 32-jarige machinist kan zich niets herinneren van het ongeluk. President Obama heeft gisteravond gezegd dat Amerika meer moet investeren in een veilig treinnetwerk. Een live-uitzending van het tv-programma Germany's Next Top Model is vanavond stilgelegd na een bommelding. De 10.000 mensen die in de studio in Mannheim zaten werden hals over kop geëvacueerd. Het programma, dat wordt uitgezonden door de Duitsers en de Pro-Sieben, was halverwege. Rond half tien moest iedereen de zaal verlaten, inclusief de modellen en de presentatoren. Over de bommelding wil de politie nog niets zeggen. Voor het eerst in de geschiedenis van de club heeft Dnieper zich geplaatst voor de finale van de Europa League. De Oekraïners wonnen in Kiev met 1-0 van Napoli. Na het gelijkspel van vorige week was dat genoeg om de eindstrijd te bereiken. Dnieper treft titelhouder Sevilla in de finale op 27 mei in Warschau. Het weer, in het zuiden ligt de regen, elders blijft het vannacht droog.